Jeroen van Kam met het nws Journaal. Het dodental van de aanslag. Afgelopen avond reed een vrachtwagen op de boulevard van Nice in op het publiek dat de nationale feestdag 14 Julia vierde. Vijftien slachtoffers raakten levensgevaarlijk gewond en liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Franse overheid heeft een terreuronderzoek ingesteld naar de aanslag. Het OM in Parijs zegt dat justitie nu onderzoek doet naar moord en poging tot moord met een terroristisch oogmerk. Over de identiteit van de dader is nog niets bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk of hij alleen of in opdracht handelde. Hij werd na de aanslag doodgeschoten. Volgens tijdschrift Paris Match heeft Islamitische Staten verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist, maar dat wordt door de autoriteiten niet bevestigd. President Hollande, die in het Zuid-Franse Avignon was, is vannacht teruggekeerd naar Parijs. Hij is op het ministerie van Binnenlandse Zaken voor overleg met zijn crisisteam. De Nederlandse autoriteiten zeggen in nauw contact te staan met hun Franse collega's. Medewerkers van het Nederlandse consulaat in Nice zoeken uit of er ook Nederlanders onder de slachtoffers zijn. Zowel internationaal als in Nederland is er met afschuw gereageerd op de aanslag. Premier Rutte zegt dat Frankrijk door de aanslag in Nieuws opnieuw hard is getroffen. Het is afschuwelijk om te zien dat wederom vele tientallen mensen, onschuldige burgers, zijn getroffen door een dodelijke aanslag, zegt de premier tegen het ANP. Amerikaanse president Obama zegt dat hij alle hulp zal bieden die nodig is om de daders op te sporen en te berechten. De republikeinse presidentskandidaat Donald Trump zegt op Twitter dat hij de bekendmaking van zijn kandidaat voor het vicepresidentschap uitstelt, uit respect voor de slachtoffers. En de nieuwe Britse premier Theresa May zegt, onze gedachten gaan uit naar iedereen die is getroffen door de aanslag.